waar prins Willem-Alexander en prinses Maxima een huis laten bouwen. De partijen willen duidelijkheid over alle berichten die rond dat project opduiken. Zo zou de projectontwikkelaar de belofte niet nakomen om voor goede voorzieningen voor de lokale bevolking te zorgen, zoals scholen. DSB Bank heeft de raamovereenkomst met de stichting Steunfonds Probleemhypotheken nog niet getekend. De bedoeling was dat dat zou gebeuren in het programma Radar, maar voor de uitzending zegt de DSB Bank de afspraak af. Volgens de bank is er geen sprake van afstel, maar is er meer tijd nodig om de overeenkomst te bestuderen. DSB verkocht dure, overbodige koopsompolissen en is bereid op basis van de overeenkomst gedupeerde klanten te compenseren. De vakcentrale FNV roept werknemers op om woensdag actie te voeren voor het recht op AOW met 65 jaar. De actie duurt precies 65 minuten en begint om 5 voor 12 ochtends. Mogelijk rijdt er woensdagochtend in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ook geen openbaar vervoer. Dat hangt af van een kort geding dat morgen dient. De politie heeft afgelopen nacht in Kesteren in Gelderland een man aangehouden die op een agent was ingereden. De man negeerde bij Lienden een stopteken en reed later in een doodlopende straat in Kesteren op een politieagent af, die nog net op tijd kon wegspringen. Later werd de man alsnog opgepakt. Hij had te veel gedronken. In tien dagen hebben al meer dan 100.000 mensen de Nederlandse jeugdfilm Lover of Loser gezien. Dat betekent dat de film de status van gouden film heeft bereikt. De film van regisseur Dave Schram is een bewerking van een boek van Carrie Slee... en gaat over een meisje van 15 dat valt voor de verkeerde jongen.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 I love it, baby. Boom boom boom. Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom boom boom. Come again, come again. Let's go make a baby. I love the way you are, because I'm the number one. Who love to follow your plan, for I'm just a lover.